Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Nederland sluit zich definitief niet aan bij de Vredesraad van president Trump. Demissionair buitenlandminister Van Wil zei dat in het tv-programma Café Kokkelman. De Vredesraad zou zich oorspronkelijk beperken tot oplossen van problemen in Gaza. Maar Nederland vindt de opzet nu te breed. De meeste EU-landen willen ook niet meedoen. KLM vliegt voorlopig niet meer naar het Midden-Oosten. Dat is vanwege de geopolitieke situatie, zegt de luchtvaartmaatschappij. Uit voorzorg vliegt KLM niet over Irak, Iran, Israël en over diverse landen in de golfregio. Vluchten naar Tel Aviv, Dubai, Damam en Riyadh gaan tot nader order niet door. KLM zegt de maatregel te nemen uit eigen beweging, maar wil er verder niets over kwijt. Air France en British Airways annuleerden vanavond ook vluchten naar Dubai. Rusland en Oekraïne hebben vandaag onderhandeld over een einde aan de oorlog. Het was voor het eerst in lange tijd dat de landen weer direct met elkaar spraken. Ook de Amerikanen zijn bij de onderhandelingen aanwezig. Het Witte Huis noemde de gesprekken van vandaag productief. Er is zonder meer gesproken over of Oekraïne akkoord gaat met het staakt het vuren... waarbij het een deel van de Donbass moet opgeven. En of Poetin akkoord gaat met de gedemilitariseerde zone die Oekraïne heeft voorgesteld. De gesprekken gaan waarschijnlijk morgen weer verder. In Maastricht zijn twee mannen aangehouden die bij een bruiloft schoten hadden gelost. Ze zouden op de grond hebben gevuurd vanwege de feestvreugde in een bruidstoet. De politie in Maastricht denkt niet dat er sprake was van geweld. De schoten zouden zijn afgevuurd om het bruidspaar veel voorspoed te wensen. De mannen zitten vast en hun auto is in beslag genomen. Het weer. In het noorden en oosten kans op gladheid door ijzel. Daar geldt vanaf 2 uur code oranje. In Groningen kan het ook sneeuwen. Overdag in het noorden nog winterse neerslag bij min 1.